Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie doet sporenonderzoek in de buurt van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Op de stoep voor de bank schoten agenten aan het begin van de avond... een 31-jarige Amsterdammer dood. Hij liep daar rond met een vuurwapen. Agenten die hem aanspraken zagen zich gedwongen om hem neer te schieten. De man overleed ter plekke en ook een omstander werd geraakt. Een ooggetuige zegt tegen de Amsterdamse zender AT5 dat er twintig keer is geschoten. De straat is voorlopig afgezet. Een eierhandelaar uit Mijnsherenland in Zuid-Holland... moet een boete van 30.000 euro betalen voor fraude. Een deel van zijn eieren had een te hoog gehalte van het bestrijdingsmiddel fipronil. Een ander deel werd onterecht verkocht als scharrelei. De man gaf 280.000 eieren een vals herkomstnummer... waardoor niet te achterhalen was waar ze vandaan kwamen... De Voedsel- en Warenautoriteit trof de eieren vorig jaar zomer aan bij de eierhandel in het land. Het gemeentebestuur van Rotterdam laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime documenten door de wethouder van Financiën. Het ging over een mislukt vastgoedproject waarbij wethouder Visser in zijn tijd als topambtenaar nauw betrokken was. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kreeg de gemeenteraad niet alle benodigde informatie. Was dat de schuld van Visser? Vervolgens lekte de wethouder geheime stukken naar de pers. En gisteren, toen duidelijk werd dat Visser het lek was, trad hij af. In Istanbul is een appartementencomplex van acht verdiepingen ingestort. Turkse reddingswerkers hebben twee doden geborgen en zes gewonden uit het puin bevrijd. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Volgens de burgemeester van Istanbul had het gebouw oorspronkelijk vijf verdiepingen en waren er drie illegaal bovenop gebouwd. Het weer nog. Vannacht flink wat regen en zacht, zo'n 6 graden. De komende dag eerst nog buien, later vanuit het westen wat zon.